Volgens de enige Amerikaanse fabrikant ligt de productie tot zeker januari stil. Er zijn niet genoeg grondstoffen voor de stof, die wordt gebruikt om de ter dood veroordeelde onder narcose te brengen. De staten die de injectie toepassen proberen er nu in het buitenland aan te komen of willen een vervangende stof toevoegen. Het middel is echter moeilijk te verkrijgen en het gebruik van een andere stof kan juridische gevolgen hebben. In Oklahoma wacht een ter dood veroordeelde inmiddels al een maand op zijn executie. In New York is het eerste proces begonnen tegen een voormalige gevangene van Guantanamo Bay. De verdachte, Ahmed Gailani, komt uit Tanzania. Als lid van Al-Qaeda zou hij in 1998 betrokken zijn geweest bij aanslagen op Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Bij die aanslagen kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In 2004 werd Gailani in Pakistan opgepakt. Twee jaar later werd hij naar Guantanamo Bay gebracht. Hij was vorig jaar ook de eerste gevangene die naar het vasteland werd overgebracht... na het besluit van president Obama om de gevangenis te sluiten en de verdachte te berechten. Op de eerste zittingsdag in New York verklaarde Gailani dat hij onschuldig is. De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA hebben kort voor middernacht een lange dag van formatiegesprekken afgerond. Een akkoord is nog niet bereikt, maar verwacht wordt dat dat niet lang meer duurt. Bronnen in Den Haag verwachten dat er mogelijk al de komende dag en anders woensdag een akkoord wordt gepresenteerd. In dat geval zou het CDA zaterdag al een congres kunnen houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. De komende dag gaan de gesprekken onder leiding van informateur Opstelte verder. Het weer het is vrijwel overal droog. In het zuiden kans op lichte regen. Minima vannacht rond 10 graden. Overdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.